De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalde met 2,8% ten opzichte van een kwartaal eerder en vergeleken met vorig jaar met 5,8%. Een gemiddelde koopwoning kost nu 214.000 euro. Kabelmaatschappij UPC kampt met een grote storing. In de regio Amsterdam werken internet en telefoon van provider niet. Televisie van UPC werkt wel. Hoeveel mensen last hebben van de storing is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de storing is nog niet bekend. De kabelmaatschappij heeft nog geen idee wanneer de diensten weer werken. In Syrië is voor zover bekend niet meer geschoten sinds het ingaan van het zaak het vuren. Sinds 5 uur vanochtend is het stil ook in de steden waar veel is gevochten, zoals Homs, Hama en Idlib. Het lijkt erop dat de troepen van Assad nog altijd niet zijn begonnen met de terugtrekking uit de steden. Dat was wel onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt met vredesgezant Kofi Annan van de VN en de Arabische Liga. Het leger had dinsdag al moeten beginnen met de terugtrekking uit belegerde steden. Dat gebeurde niet. In plaats daarvan werden er nieuwe aanvallen uitgevoerd op de opstandelingen. Het Syrische regime heeft laten weten dat het zich het recht voorbehoudt om eventuele aanvallen van gewapende terroristische groeperingen af te slaan. Sony heeft bevestigd dat er 10.000 banen verdwijnen bij het bedrijf. Het Japanse elektronica-concern hoopt zo weer winstgevend te worden. Een Japanse zakenkrant schreef maandag al dat Sony 10.000 banen gaat schrappen. Wereldwijd werken 160.000 mensen bij het bedrijf. Of ook ontslagen in Nederland gaan vallen is nog niet bekend.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 In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam. Daar staat bij Hoofddorp 4 kilometer. En op de A9 richting Amstelveen 3 kilometer bij knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Schelling-Woudendiemen 4 kilometer. A12 Den Haag in de richting Utrecht tussen Noten en Zoetermeer 3 kilometer. En verderop tussen Gouda en Bodegraven daar staat 6 kilometer. Verderop richting Arnhem ook 6 kilometer bij Bunnik. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 4 kilometer. En verderop in de richting Den Haag. Daar staat tussen Blijzek en Zoetermeer ook 4 kilometer door een kettingbotsing. Daar is de weg geheel afgesloten. Verkeer kan het beste bij Knoop het Gouwen omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. A20 richting Gouda, voorknop het Gouwe 6 kilometer. En richting Hoek van Holland 4 kilometer bij Rotterdam Centrum.